De Europese Commissie heeft specifiek gekozen voor spullen die we ook uit andere landen kunnen halen, vertelt correspondent Artie Stemerding. En dan hebben ze vooral ook geprobeerd om die producten te treffen in Amerikaanse staten die aan de Republikeinen toebehoren. Vanuit de gedachte, kijk, dan worden de Republikeinen daar minder populair bij de kiezers en kunnen we zo druk leggen op Amerika om wat te doen aan die importheffingen. Veel onrust en onzekerheid in IJmuiden, want bij Tata Steel verdwijnt 1 op de 5 banen. Het gaat om 1600 voltijdbanen. En dat is schrikken voor werknemers. We wisten al dat er wat eh, aan zat te komen, maar ja, het is een beetje schrijnend eh, dat het altijd op deze manier moet. Eh. Maak je je zorgen? voor mezelf niet. Ik ben nog best jong, dus ik denk dat ik best wel ergens anders aan de slag kan. Alleen heb ik wel voor naast collega's die hier ja, misschien al 35, 40 jaar werken. Voor hun wordt het denk ik lastig als er wat gebeurt. Ja, dat vind ik wel schrijnend, ja. Er verdwijnen vooral banen in de managementlaag en de ondersteunende functies. Tata Steel heeft al langer last van de hoge energieprijs... en er komen nu ook nog de hoge importheffingen in de VS bij... waardoor het voor Amerikaanse bedrijven een stuk minder aantrekkelijk wordt... om staal te importeren uit Europa. En de Efteling en Disneyland Parijs krijgen er een serieuze concurrent bij. Universal komt met een pretpark naar Europa. Moet in Engeland komen, anderhalf uur boven Londen. Deze Britse pretparkfan kan zijn geluk niet op. I cannot believe that this moment has finally arrived. After over a year and a half of speculation and following this project, the moment has come. It is now official that Universal will be building a theme park in the UK. I am just ecstatic. Universal heeft al grote pretparken in Amerika en Azië. En staat bekend om attracties rondom onder meer Harry Potter en Super Mario. Die lijken niet in Engeland gebouwd te gaan worden. Fans denken wel dat er Jurassic World en Back to the Future achtbaan in het Engelse park komen. En gebieden rondom The Minions en Shrek. Het weer vrij zonnig, in het noorden meer bewolking. Het is 10 tot 17 graden. Morgen zon en wolken bij 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland veel vertragingen nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen staat 8 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging. Er staat daar een auto met pech. En wat nog opvalt is de A9 Alkmaar richting Diemen...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 Japan en de NAVO willen intensiever gaan samenwerken... nu de Amerikaanse steun aan beide niet meer vanzelfsprekend is. Japan is grotendeels afhankelijk van de VS voor de nationale veiligheid... en het wordt in Tokio steeds meer als kwetsbaar gezien. Japan gaat daarom vaker aanschuiven bij NAVO-toppen. Een gemeenteraadslid uit Eindhoven is veroordeeld tot drie maanden cel. De rechter heeft Farim Zaga Gahim en haar partner schuldig bevonden... in een zaak rond meerdere drugsdelicten en witwassen. De Duitse partijen CDU-CSU en SPD hebben de plannen voor de komende jaren bekendgemaakt.